na het middel van Pfizer en BioNTech. In Europa wordt op 6 januari gepraat over goedkeuring van het Moderna-vaccin. In Limburg komt een onderzoek naar de integriteit van CDA-gedeputeerde Koopmans. Provinciale staten hebben ingestemd met een parlementaire enquête. Er zijn twijfels over een nevenfunctie van Koopmans bij een baggerbedrijf. Hij zou zich als gedeputeerde hebben bemoeid met projecten waar het bedrijf bij betrokken was. Italianen mogen rond de feestdagen alleen reizen in noodgevallen en als dat nodig is voor hun werk. Premier Conte sprak van een pijnlijk besluit. Verder moeten in Italië alle niet-essentiële winkels sluiten rond kerst, de jaarwisseling en drie koningen. De burgemeester van Hilversum heeft een protest tegen de lockdown verboden. De gemeente is bang dat de coronaregels niet worden nageleefd. De demonstratie stond voor vandaag gepland op een plek die door de gemeente was aangewezen, maar dat wilden de demonstranten niet. Slachtoffers van telefonische oplichting krijgen straks eerder compensatie van de bank. Het gaat om spoofing, waarbij mensen wordt verteld dat ze voor de veiligheid geld moeten overmaken naar een andere rekening. Omdat de klant het geld zelf overmaakte, betaalde de bank het niet terug, maar dat gaat veranderen. Slachtoffers moeten wel aangifte hebben gedaan. In de buitenwijken van Sydney moeten een kwart miljoen mensen de komende dagen zoveel mogelijk thuis blijven door een corona-uitbraak afgelopen dag kwamen er in de stad 23 nieuwe besmettingen bij. De autoriteiten hopen dat de maatregelen werken, zodat er met kerst en oud en nieuw weer wat meer mogelijk is. Het weer. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en vanuit het westen enige tijd regen. Het wordt 12 graden. Morgen zo goed als droog, bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend. love's polka.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 Mm. How do you feel right now? Cause I'm doing better. I just wanted to tell you that I'm okay. I hope you never feel the same. I'm doing fine I'm doing fine without you, babe. I don't want you to stay.